Jan van der Putten met het NOS-journaal. In juni vanaf een onderzeeër bij Florida een Trident-raket werd afgevuurd. Die zou door een mankement zijn afgeweken van zijn baan en in de richting van het vasteland zijn gevlogen. Kort na het incident stemde het Britse parlement voor voortzetting van het Trident-programma. Labour denkt dat de regering het incident stil heeft gehouden en wil opheldering. De Britse Defensie wil alleen kwijt dat de test voor de onderzeeër en de bemanning succesvol is verlopen. De paus waarschuwt de Europeanen voor het populisme. In een interview met de Spaanse krant El País zegt hij dat ze niet dezelfde fouten moeten maken als in de jaren 30, toen ze dachten dat mensen als Hitler hen zouden redden. Paus Franciscus zegt in de krant dat het crisis was en dat alle Duitsers voor Hitler kozen. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan oordeelsvermogen, zegt de paus. Franciscus zegt dat hij niet te vroeg wil oordelen over de nieuwe Amerikaanse president Trump. Eerst moet Trump volgens hem de kans krijgen om te laten zien wat hij als president gaat doen. De verslagen president Jammeh van Gambia is naar Equatoriaal Guinea gereisd. Gisteravond verliet hij Gambia en maakte een tussenstop in Guinea. De president van dat land had samen met andere West-Afrikaanse leiders met Jammeh onderhandeld. Jammeh verloor vorige maand de verkiezingen van zijn rivaal Barrow, maar hij weigerde op te stappen en daardoor dreigde een chaos in het land. Of er toezeggingen zijn gedaan aan Jammeh is niet bekend. Zijn opvolger, president Barrow, is nog in buurland Senegal, maar gaat zo snel mogelijk naar Gambia. Dan nog het weer. In het noorden nog kans op mist en gladheid. Verder veel zon en het wordt vandaag 3 of 4 graden. Morgen meer bewolking en de rest van de week rustig winterweer. Overdag is het iets boven nul en s'nachts vriest het.